Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is afgelopen met de stakingen van buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer. De afgelopen maanden legden ze regelmatig het werk neer voor meer salaris en betere roosters, begreep deze reiziger wel. Ik snap dat ze inderdaad meer geld willen. Alles wordt duurder. Eh, ze worden inderdaad niet altijd, in mijn mening, altijd even goed behandeld. Dus daar vind ik wel dat we een beetje respect voor moeten hebben, met z'n allen. Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt. Medewerkers krijgen meer pauzes, 15% meer salaris en eenmalig 1000 euro. In Gouda is een vrachtschip tegen een spoorbrug gevaren. Een van de containers vol bier scheurde hierbij open. Ook de spoorbrug is beschadigd. Door de schade rijden er de komende uren minder treinen tussen Alfa aan de Rijn en Gouda. Er is meer bekend over de dood van Coolio. De rapper van Gangsta Paradise overleed vorig jaar aan een overdosis van een sterke pijnstiller. In het bloed van Coolio zijn ook sporen van heroïne en crystal meth gevonden. En de afgelopen jaren zijn er duizenden bruine kroegen verdwenen. Twan uit Tilburg wil ze beschermen door de kroegen uit zijn stad op de monumentenlijst te krijgen. De, mooiste kroegen zijn gewoon weg. Buurten zijn natuurlijk veranderd. Hè. Voor de mensen is er veel meer te doen dan, dan vroeger. En ze kunnen eh, ja, ook op, op internet eh, contact maken. Je kunt eh, ergens anders uitgaan. Maar met de tijd meegaan, dat zit er voor de meeste kroegbazen niet in. Het café is café. What you see is what you get. Het meubilair is hetzelfde als 45 jaar geleden. is onveranderd. Uiteraard gaan we met de tijd mee qua dranken. Ook kroegbazen in Amsterdam zijn aan het kijken of ze hun tent op de lijst kunnen krijgen. Krijg je nog het weer? In het noorden zijn er later vandaag wat opklaringen. Maar verder wordt het overal opnieuw een grijze dag met veel regen en motregen.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 Stakingen in het streekvervoer zijn voorlopig van de baan. Vakbonden en werkgevers zijn het vannacht eens geworden over een nieuwe CAO. Personeel krijgt meer salaris en extra pauzes. Van alle mensen die besmet zijn geraakt met de Omicron-variant... heeft 1 op de 10 na drie maanden nog steeds klachten... blijkt uit het long-covid-onderzoek van het RIVM. Bij patiënten die besmet waren met de Delta-variant... is dat aantal bijna twee keer zo hoog. Het weer bewolkt, af en toe wat regen... en het wordt vandaag ongeveer 10 graden. close that door, but I'm right back here again.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 De kans Ja, je bent een zoete lolly Nummertel hop, die ga je likken als een borrekooi Je dikke is die bulken uit je natte hemd Ik geef je alles tot mijn laatste cent En pak die wortel mijn bij De kniel die halve tilt Dan komt die stok voorbij Dat jij je eigen niet beveelt je lekker.